Velden met het NOS-journaal. Wereldwijd is met afschuw gereageerd op de mislukte aanslag... tijdens het Correspondence Dinner in Washington. Agenten konden de schutter overmeesteren voordat hij de balzaal binnenkwam. De verdachte heeft volgens CBS Nieuws gezegd dat hij het gemunt had... op mensen uit de regering Trump. De Franse president Macron zegt dat hij zijn steun aanbiedt aan Trump... en premier Starmer van het Verenigd Koninkrijk zegt dat hij de aanval veroordeelt premier Rob Jetten noemt het een schokkende gebeurtenis... en zegt dat in een democratie geweld nooit een oplossing is. In de gemeente Capelle heeft de politie vannacht een man in zijn arm geschoten. Hij zou in het bezit zijn geweest van een vuurwapen... en meerdere bevelen van de Zeeuwse politie hebben genegeerd. Een agent voelde zich genoodzaakt om te schieten. De politie was opgeroepen voor een incident in de relationele sfeer. De man is onder begeleiding van agenten naar het ziekenhuis gebracht. De Rijksrecherche doet nog onderzoek. Dat is normaal als agenten hun dienstwapen gebruiken. Van de ruim 400 activisten die gisteren werden aangehouden bij de blokkade op snelweg A12 zitten nog zes mannen vast. Ze veroorzaakten met auto's een opstopping op de snelweg. De politie verwacht dat die zes later vandaag ook vrijkomen. Een historisch record op de marathon in Londen. Daar is voor het eerst een loper geëindigd onder de twee uur. De Keniaan Sebastian So liep de marathon in 1 uur 59 minuten en 25 honderdste. Hij was daarmee bijna een minuut sneller dan het vorige wereldrecord... dat in 2023 werd gelopen in Chicago door zijn landgenoot Kelvin Kiptoum. Bij de vrouwen won de Ethiopische Tigsta Seva. Ze deed dat in de snelste tijd ooit in een wedstrijd met alleen vrouwen. Het weer, droog en zonnig. Het wordt 12 graden in het noorden tot 18 in het zuiden... bij een zwakke tot matige noord-noordoostenwind. Koningsnacht verloopt droog, maar fris bij 2 tot 8 graden. En overdag is er dan een mix van zon en wolken bij 11 tot 19 graden.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 I'm out of time and all I got is four minutes, four minutes, yeah. I'm out of time and all I got is four minutes, four minutes, yeah. I'm out of time and all I got is four minutes, four minutes.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 Life's mystery seems so faded. I can go and no one else can go. I know and no one else knows. Here I am, just a drowning in the rain, with a ticket for a runaway train, and everything seems cutting.